nou ja, toen moesten wij ze één voor één eruit halen. ze waren er slecht aan toe. Ze zijn van aardige hoogte afgesprongen. Wat ook wel wat impact heeft gehad. Dus eh, ze waren er slecht aan toe, laten we het zo zeggen. 16 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Let even op als je straks met de trein moet. Op sommige plekken heeft het slechte weer vanochtend gezorgd voor problemen op het spoor. Tussen Os en Den Bosch rijden tot halverwege de middag geen treinen vanwege blikseminslag. Er zijn bussen ingezet. Ook op het spoor tussen Schiphol en Utrecht moeten reizigers rekening houden met vertraging. Meta moet in Australië een boete van 20 miljoen dollar betalen. Het bedrijf verzamelde allemaal persoonlijke gegevens van mensen die gebruik maakten van een VPN-verbinding. Die app verbergt je IP-adres en zou je privacy beter moeten beschermen. Het bedrijf achter Facebook gebruikte de info om vervolgens advertenties te laten zien. Een groot succes voor de Nederlandse waterpolosters. Voor het eerst in acht jaar staan ze weer in de WK-finale. Het was behoorlijk spannend tegen Italië. Het werd uiteindelijk 9-8 voor Nederland. Simone van der Kraats was de vrouw van de wedstrijd. I think for this game we really did it as a team. We continued building during the game. We stayed calm and in control and that's why we won.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

still have faith in you. I see it now. Through all these years, that faith lives on.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 things we did, it all comes down to love. Do I have it in me? Ik ben vandaag begonnen met KISS. I Was Made For Loving You. Gevolgd door ABBA, I Still Have Faith In You. En we gaan door met Jeroen van Koningbrugge. Wit Licht. something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 Ik ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven. Wandelbos Groenendaal is weer open. Het natuurgebied was tijdelijk gesloten omdat de gemeente Heemstede eerst wilde controleren of het bos wel veilig is, na de storm Polly. In eerste instantie dacht de gemeente tot 26 juli nodig te hebben. De extra onderhoudsbeurt en het verwijderen van hoge loshangende takken liep echter voorspoediger dan verwacht, aldus de gemeente. De takken, stammen en bomen die nog op de grond liggen moeten nog wel worden verwijderd of verplaatst. Dat wordt gedaan terwijl Groenendaal weer open voor bezoekers is. Het meeste hout blijft overigens liggen in het wandelbos. Volgens de gemeente heeft hout zo een goede ecologische waarde. De volgende, Fleetwood Mac. Go Your Own Way. Zandvoort heeft een popkoor. De Beachpopzingers. En dit fantastische koor bestaat dit jaar 20 jaar. En dat vieren ze met een jubileumconcert op zaterdag 16 september in Theater de Krocht. De kaarten voor dit concert zijn na 1 augustus te koop bij Bruna in Zandvoort. Voor 10 euro per persoon. Graag tot 16 september. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. achterin Wonderful Tonight van Eric Clapton, gevolgd door Tour Limited. Nothing Like the Rain. Yesterday, yesterday, yesterday. Sheriff Dean Kabobi, geboren in Casablanca 14 augustus, beter bekend als Sheriff Dean, was een Algerijns-Frans muzikant. Hij won daar in 1984 de prestigieuze talentenjacht van Radio Monte Carlo. Door deze winst kreeg hij heel wat opdrachten in een aantal Duitse nachtclubs. Do You Love Me is de eerste Belgische plaat die het nummer 1 positie behaalde in een Nederlandse jaaroverzicht. Hij overleed op Valentijndag in 2019 aan diabetes. Hier is Sheriff Dean met Do You Love Me? I need you Like a rose needs water I need you Yes, I do 在。 I love you More than words can say I love you Yes, I do I need you Like a rose needs water I need you Yes, I do 24 uur per dag. Dit is Zie I had my share of losing Once they locked me on a chain Yes, they tried to break my power Oh, I still can feel the pain waren de George Baker Selection met Paloma Blanca. Vrijdag 28 juli om half tien s avonds. uit Zandvoort. De vier tijden van Vivaldi. Locatie paal 69. Zuidstand 3. Muzikanten het strijkkwartet Hydra. En de tickets zijn beschikbaar op het Fever-platform vanaf 25 euro. De volgende is een Nederlandstalige Nielsen met Sexy, als ik dans.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 de instrumentaal van de week. De Spotniks was een Zweedse instrumentale gitaarrockgroep die eind jaren 50 ontstond en in de eerste helft van de jaren 60 zeer populair was. De band is het bekendst door de ruimtepakken die ze droegen tijdens hun optreden. De Spotniks waren afkomstig uit Kotenburg. Hier zijn de Spotniks met Happy Guitar. koffie en thee, verhalen delen en spelletjes doen. Een gezellige ochtend voor de zelfstandige senior. Onze vrijwilligers ontvangen u met open armen. Uw eerste bezoek is gratis. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. En anders kost het 3 euro inclusief koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden kan via Linda Oudendijk, l.oudendijk, plus.zandvoort.nl of via de telefoonnummer 3040700. 3040700. En het is elke dinsdag van 10 tot 12 uur. En de locatie is de Blauwe Tram. En we hebben open dagen op 8 augustus en 5 september. Woman in Love, Barbara Streisand.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 Happier van Ed Sheeran. Ondernemers in Noord-Holland lopen in toenemende mate risico slachtoffer te worden van ondermijning, waaronder arbeidsuitbuiting, witwassen, omkoping, fraude en chantage. Toch lijken lang niet alle ondernemers zich bewust van de dreiging en zien zij onvoldoende noodzaak om zich te laten voorlichten constateert platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Vanaf september 2023 organiseert PVONH daarom roadshows op bedrijventerreinen. Om ondernemers ter plaatse uit te leggen wat het containerbegrip ondermijning inhoudt. Welke impact het op hun werk of onderneming heeft. En waarom het belangrijk is om de gratis ondernemingstrainingen van PVONH te volgen. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.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 in every